is de Jong met het NOS-journaal. Geknoeid met rekeningen. Dubieuze en vooral vermogende Indiase klanten hebben met de hulp van een handvol bankiers honderden verboden zakelijke transacties uitgevoerd. Daarbij zijn op grote schaal de regels tegen witwassen, criminaliteit en terrorismefinanciering ontdoken. De zes betrokken bankiers zijn inmiddels ontslagen en de relatie met een twintigtal klanten is beëindigd, zegt Amian Amro. De fraude komt op een vervelend moment. De staatsbank bereidt zich voor op een beurs later dit jaar. In Gelderland heeft PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber na het voorlezen van een verklaring het debat over haar handelen verlaten. Ze moest zich vanochtend in de Provinciale Staten verantwoorden voor het inhuren van het bedrijf van haar zoon en voor het beheer van de partijwebsite. Faber zei dat ze geen enkele regel heeft overtreden en dat haar niets te verwijten valt. En daarna liep ze boos weg. De ingelaste vergadering gaat gewoon door. Japan herdenkt de tsunami van vier jaar geleden. In Tokio was een ceremonie die werd bijgewoond door keizer Akihito en het kabinet. In heel het land hangen vlaggen half stok en werd een minuut stilte gehouden. Vier jaar geleden was er aan de noordoostkant van Japan een zware zeebeving die een tsunami veroorzaakte. De vloedgolf kostte aan 19.000 mensen het leven. De kerncentrale van Fukushima werd zwaar beschadigd. Een groot gebied raakte radioactief besmet. Door mist ligt het vliegverkeer op Eindhoven Airport plat. Er is vanochtend nog geen enkele vlucht vertrokken of geland. Vijf toestellen wachten op beter weer om te kunnen opstijgen. Op verschillende plaatsen zijn vanochtend vroeg delen van snelwegen afgesloten... omdat er in de mist een ongeluk was gebeurd. A 12 tussen Utrecht en Arnhem was bij Oosterbeek dicht... en er was hinder op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Het weer, de mist lost gestaag op. Later geregeld zon, vooral in het noordoosten. Elders wat meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 9 tot 11 graden.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 You'll have Sundays with your key times. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can Uncle Charlie, you. preach. You don't be young and foolish. don't know what you're doing. You don't know what you lost until she's gone.